Dat zegt de misdaadverslaggever in een interview met Nieuwsuur... dat nog niet eerder is uitgezonden. De moord op advocaat Wiersum omschrijft hij als een represaillemaatregel en een waarschuwing. Na leiding van de aanslag op de Vries is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek begonnen. Nieuwsuur zendt fragmenten vanavond uit. Bij het RIVM zijn vandaag 13.331 nieuwe positieve tests gemeld. 1374 minder dan gisteren. Bij het RIVM werden 48 overleden covid-patiënten gemeld. In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag de cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week. Bij de Kuip zijn voorafgaand aan de klassieke Feyenoord-Ajax... een aantal Feyenoord-fans opgepakt omdat ze illegaal vuurwerk bij zich hadden. Bij het stadion hadden zich vanmiddag honderden aanhangers verzameld. De spelersbus van Ajax werd bij aankomst bekogeld met vuurwerk en rookbommen... en er werd ook met vuurwerk en flessen naar de politie gegooid. Er werden waterkanonnen ingezet om de supporters uiteen te drijven. Ajax won de klassieker met 2-0. Het dodental als gevolg van de orkaan Rai op de Filipijnen is opgelopen tot meer dan 100. Tientallen mensen worden nog vermist. De orkaan heeft vooral in het oosten grote verwoestingen aangericht. Hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. Volgens het Rode Kruis zijn honderdduizenden mensen hun woning kwijt. De orkaan trok donderdag en vrijdag over het land... en inmiddels is hij in kracht afgezwakt. Zwitserland heeft een Russische zakenman uitgewezen naar de Verenigde Staten. De Rus wordt verdacht van het hacken van Amerikaanse bedrijven en zou daar tientallen miljoenen dollars, dollars mee hebben verdiend. Het weer tot besluiten staat een matige noordenwind en het is zo'n 8 graden. Komende nacht in het noordoosten ligt de vorst. In de rest van het land blijft het net boven het vriespunt. Vanaf maandag wat meer zon, maar het wordt met een graad of 6 wel iets kouder. Dit was het NOS Journaal.